verkeer rond Schiphol ligt weer helemaal plat door het winterweer. Tot zeker kwart over vier rijden er geen treinen van en naar de luchthaven. Eerder op de avond was er wel een beetje treinverkeer, maar dat ligt nu dus weer stil. Reizigers in de regio Amsterdam worden geadviseerd om niet op pad te gaan of ander vervoer te regelen. ProRail werkt de hele nacht door aan het spoor. Dat moet klaargemaakt worden voor weer een nieuwe winterdag. Vooral de grote knelpunten worden aangepakt. NS rijdt met een aangepaste winterdienstregeling rijden minder treinen om nieuwe storingen te voorkomen. De Amerikaanse geheime dienst adviseert om de huidige top in Venezuela aan de macht te houden. Volgens de Wall Street Journal denkt de CIA dat de oppositie het land niet stabiel kan besturen. President Trump krijgt dus het advies om samen te werken met tijdelijk president Rodriguez. Zij is gisteren geïnstalleerd als opvolger van Maduro. En Colombia blijft samenwerken met Amerika tegen drugsmokkel. De regering zegt dat ze de Amerikaanse technologie goed kunnen gebruiken. Trump noemde de Colombiaanse president Petro eerder een zieke man en dreigde zelfs met militair ingrijpen. En dat Petro de Amerikaanse inval in Venezuela had veroordeeld. Dan nog het weer van Weer Online. Het vriest tot min 8 graden en het kan dus glad zijn. Wel is het droog en dat is overdag ook zo. Dan temperaturen rond het vriespunt. En dit was het nieuws op Slam. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven.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 shut up, just shut up, shut up, just stop. shut up, just shut up. No, no.